Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. stroom naar Lesbos en andere Griekse eilanden voor zondag te stoppen. Dat zei premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel... waar gisteren een akkoord werd gesloten over de vluchtelingencrisis. Rutte hoopt dat alle waarschuwingen aan vluchtelingen... om niet van Turkije naar Griekenland te reizen helpen. Dit kan gaan werken, zei hij, al is er volgens hem geen perfecte oplossing. In de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don is een Boeing 737 van Fly Dubai neergestort. Lokale media melden dat alle 61, 61 inzittenden aan boord zijn omgekomen. Er zou iets fout zijn gegaan bij de landing. Door de zware regenval was er slecht zicht. Op GPS-beelden van de vlucht is te zien dat het vliegtuig bij een tweede landingspoging neerstortte, zo'n 75 meter naast de baan. Het vliegtuig van de prijsvechter kwam uit Dubai. De Braziliaanse oud-president Lula is toch weer geschorst als lid van het kabinet van president Rousseff. Een paar uur nadat zijn schorsing ongedaan was gemaakt... schort een rechter van het Hoge Rechtshof de benoeming nog een keer op. Volgens de Hoge Rechter is Lula's benoeming alleen bedoeld om een rechtszaak tegen hem tegen te werken. Want kabinetsleden kunnen moeilijker worden vervolgd. Lula wordt verdacht van corruptie bij oliebedrijf Petrobras. De regering zal waarschijnlijk in beroep gaan tegen de uitspraak. De Fabeltjeskrant komt terug in een digitale versie. In 2018 moet de kinderserie weer op de buis komen. Dan is het 50 jaar geleden dat de televisieserie begon. Volgens de zoon van bedenker Luc de Levita blijven de karakters als meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en Louieke de Vos er hetzelfde uitzien. Hij wil dat de Fabeltjeskrant net als vroeger elke dag te zien is op hetzelfde tijdstip. Daarover overlegt hij nog met de omroepen. Het weer nog op veel plekken bewolkt bij een graad of 4. Overdag blijft het grijs, al kan later op de dag de zon af en toe doorbreken. Het blijft droog bij een graad of 8.